Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De economie van ons land is flink gegroeid. Het gaat om de maanden april tot en met juni. Die waren dit jaar 5,3 beter dan diezelfde periode vorig jaar. Best bijzonder na alle verhalen over inflatie en hoge energieprijzen. Economiecollega Eva Wiesing legt uit hoe dat kan. De mensen die het geld hebben, en dat zijn er toch best veel... die hebben zin om dat uit te geven. Die gaan uit, die gaan eh, op vakantie, eh, die gaan naar festivals. En de mensen die het geld niet hebben of die moeilijk rondkomen... door de hoge voedselprijzen, hoge energieprijzen... die geven sowieso in de regel al wat minder uit. En dat heeft minder invloed op die economische groeicijfers. Maar alsnog is dit voorlopig waarschijnlijk de laatste periode... waarin de economie zo sterk zal groeien. Bij 400.000 rokers en ex-rokers valt binnenkort een uitnodiging door de brievenbus. Het gaat om oudere mensen die al jaren heel wat peuken wegpaffen... en wordt gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar longkanker. Longartsen zijn er blij mee, want zij willen zo'n groot onderzoek al langer. Het probleem met longkanker is dat op het moment dat iemand met klachten naar de dokter gaat... dat de longkanker vaak al in een eh, nou, vrij onbehandelbaar stadium is. met de CT-scan kunnen we een heel stuk eerder eigenlijk die longkanker al zien. Eh, en dan hebben we eigenlijk betere behandelopties. En eh, kunnen we voorkomen dat een deel van die mensen dus aan longkanker sterft. In Nederland overlijden er elk jaar 10.000 mensen aan longkanker. Veel bouwprojecten zouden de komende tijd wel eens helemaal vast kunnen lopen, zegt het AD. En dat komt door de droogte. De waterstand in de rivieren is zo laag dat vrachtschepen veel minder zand en grind kunnen vervoeren. En zonder die grondstoffen kun je bijvoorbeeld geen beton maken. Ook zijn er minder schepen beschikbaar omdat ze door de hoge gasprijzen ook nodig zijn voor het transport van kolen. En voetballer Mohamed Salah heeft zijn portemonnee getrokken. Hij doneert anderhalve ton aan de slachtoffers van een brand in een Egyptische kerk. Afgelopen weekend brak daar brand uit en daarna ontstond veel paniek. 41 mensen overleefden het niet. Het geld van de Liverpool-speler wordt gebruikt om slachtoffers te helpen en om de kerk op te knappen. Het weer nog af en toe zon, maar vooral veel grijs met ook best wat buien vandaag. Met ook flink wat regen en onweer. Het kan toch nog best broeierig worden vanmiddag. Maximaal 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N208 van Sassenheim naar Velsen staat file tussen Zandpoort en de afrit IJmuiden 2 kilometer.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 All right? All right. Amen. My daddy said, son, put your guitar down. We gotta build some fence, gotta plow some ground. I told my doctor don't fit my plan and I hit the road chasing down a dream and I need a little help see I'm trying to get to New Orleans sidetracked up in Illinois I'm not that smart I'm an innocent boy she called me baby she called me honey she called nothing to songs over New Orleans in de staat Louisiana. Qua muziek is de stad een mengelmoes van stijlen en van het festival Mardi Gras. De stad ligt aan de Mississippi en in 2005 trok de orkaan Katrina over de stad met een gigantische schade als gevolg. De tractors proberen zojuist een weg te vinden naar de stad. Johnny Horton bezingt de slag om de stad in 1815. En tot slot horen we Willie Nelson met City of New Orleans. took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high and they made the bugles ring We stood beside our cotton bales and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run On down the Mississippi to the Gulf of Mexico Old Hickory said we could take them by surprise If we didn't fire muskets till we looked them in the eye We held our fire till we see their faces well Then we opened up our squirrel guns and really gave them well We fired our guns and the British kept coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch it. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired can until the barrel melted down. So we grabbed an alligator and we fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch them. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Riding on Illinois Central Monday morning rail. Fifteen cars and fifteen restless riders. Three conductors and twenty-five sacks on mail. van toen. Judith Durham was de stem van de Seekers. Ze scoorde tal van internationale hits. Onlangs overleed ze aan longziektecomplicaties. We horen haar met de Seekers in We Shall Not Be Moved, Cotton Fields en Open Up Them Pearly Gates. Well, I'm on my way to heaven, we shall not be moved. On our way to heaven. we shall not be moved, just like a tree that's standing by the waterside. We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved. We shall not, we shall not be moved, just like a tree that's standing by the waterside. Driven is Gilbert O'Sullivan's 20ste studioalbum. What Are You Waiting For, Don't Get Under Each Other's Skin en Love Casualty zijn een drietal songs van dat album. could be charm. What if she's a he with that? I'll cause some alarm. If you need to float your oar, what are you waiting for? In closing shops, it's clear there's a reason. Men open, hardly know. have new clothes sent to you in the post. And all the food you need, has have been delivered to the flow if it leaves me Standing on the bridge of sighs And here's the funny thing Far from looking grim Every sigh you come across Will know that it comes with what will Every sigh you come across Will know that it comes with what will Every sigh you come across Is it pains to know that what will be Triple play. Triple play. Triple play. in Cambridge in Engeland. Ze verhuisde naar Melbourne, Australië toen haar vader een baan kreeg als decaan op een school. Ze won er een talentenjacht en haar lievelingsleraar moedigde haar aan om door te gaan om haar dromen als zangeres waar te maken. Om dat te verwezenlijken keerde ze op 15-jarige leeftijd terug naar Engeland. Mijn eerste kennismaking was The Banks of the OIO. Nadien werd ze beroemd. If Not For You en You're The One That I Want zijn nog twee songs van haar. De laatste vertolk ze samen met John Travolta. Op deze manier sta ik stil bij haar overlijden eerder deze maand. Play is een programma boordevol afwisseling. Tot slot nieuwe singles van Duncan Lawrence en Robbie Williams. En nog een oudje van Ramon Bonafon. aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuajaba. Tu cuerpo, el mar juguete, nave venían las olas, lo columpía. Cuando yo te miraba, lo digo con mi sentimiento, mi pensamiento me traicionaba el más juguete, nadie al garete, tenía una sola, lo columpiaba.